11 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De verantwoordelijken voor de explosies en brand in de Chinese havenstad Tianjin worden zwaar gestraft, zegt de president van China. De manager van het bedrijf waar de ontploffingen waren wordt verhoord. Door de explosies en brand vielen er zeker 44 doden en honderden gewonden. In de omgeving is het een ravage. In Alphen aan de Rijn bekijken onderzoekers vanaf een hoogwerker de plaats van het ongeluk met twee bouwkranen en een brugdeel. Ze hopen zo te achterhalen hoe erg het brugdeel is beschadigd. Het onderzoek is nodig om een plan te kunnen maken voor de herstelwerkzaamheden. Verzekeringsbedrijf Egon is op de beurs in één klap ruim een miljard euro minder waard geworden. De waarde van het aandeel daalde met 10 Beleggers zijn niet te spreken over de kwartaalcijfers. De kapitaalbuffer van Egon valt tegen en dat betekent dat het bedrijf minder gezond is. Om dezelfde reden werd eerder deze week verzekeraar Delta Lloyd in twee dagen tijd een kwart minder waard. Bij een aanslag op een drukke markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 60 doden gevallen. Er zijn zo'n 200 gewonden. Islamitische staat zegt de aanslag te hebben gepleegd. Er werd gepleegd met een koelwagen vol explosieven. Het herstel in de detailhandel zet door. Winkels zagen hun omzet in juni groeien met 4,7 procent... vergeleken met die maand vorig jaar. Het is de grootste groei in zeven jaar, zegt het CBS. Vooral winkels die spullen verkopen om huizen mee in te richten deden het goed. En bij Hogerheide zijn op het tijdritparcours van de Eneco Tour punaises gevonden. Volgens Limburgse media lagen ze 2 kilometer na de start en 6 kilometer voor de finish. De politie en de organisatie van de wielerronde controleren het parcours nu om de punaises op te ruimen. De tijdrit in Hoge Heide begint rond half twee. Dan nog het weer. Veel zon en het wordt warm, 25 tot 31 graden. Vooral vanavond vanuit het zuiden enkele stevige regen- en onweersbuien. Ook morgen nog onweer en warm. In het weekend koelt het af. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De brug heeft even opengestaan op de A1 en dat levert in beide richtingen file op bij Muiden. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar heeft de brug ook opengestaan bij knooppunt Velzen. Ook daar in beide richtingen 2 kilometer. En daar is één tunnelbuis van de Koentunnel dicht richting Den Haag. Daar hangen daar te veel uitlaatgassen en daarom is er dus één tunnelbuis voorlopig dicht.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 Volgens de politie ging het om een doorgedraaide man die een gevaar was voor zijn omgeving. Na een waarschuwingsschot werd gericht